Ook zou de zoektocht niets te maken hebben met de recente video's... waarin moslims worden opgeroepen om aanslagen in Duitsland te plegen. Volgens Duitse media was de zoektocht van vanochtend gericht op Tsjetsjenië... maar de politie heeft dat niet bevestigd. Bij nieuwe testen van monsters die tijdens de Tour de France van vorig jaar zijn afgenomen... zijn geen nieuwe dopinggevallen aan het licht gekomen. Van 17 renners zijn bloed en urine opnieuw gecontroleerd. Onder hen zijn waarschijnlijk de Rabo-renners Dennis Menchov en Laurens ten Dam... en ook de nieuwe wereldkampioen Cadel Evans. Er is onder meer gezocht naar de nieuwe EPO-variant Sera... die door verbeterde methodes nu makkelijker kan worden opgespoord. In de Tour van 2008 werden zeven renners op doping betrapt... onder wie Bernard Kool en Stefan Schumacher. De wielerwereld hield rekening met nieuwe dopinggevallen... maar die zijn dus uitgebleven. De FNV heeft aan het begin van de middag op verschillende plaatsen in het land actie gevoerd tegen de kabinetsplannen om de AOW-leeftijd naar 67 jaar te verhogen. Volgens de vakbond waren er op sommige plaatsen ludieke acties. Verder liepen de protesten uiteen van verlengde pauzes tot werkonderbrekingen. Oppositiepartij SP heeft zich aangesloten bij de actie. Veel Kamerleden deden mee aan de protesten. Prins Carlos gaat trouwen. De oudste zoon van prinses Irene en prins Carlos Hugo de Bourbon-Parma... treedt volgend jaar in het huwelijk met Annemarie Gualteri van Wezel. Prins Carlos is onder meer directeur van de Stichting voor Innovatie en Duurzaamheid. Zijn toekomstige vrouw werkt als parlementair redacteur voor de NOS. De precieze datum van het huwelijk is nog niet bekend.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 wheel keep on turning. Ooh, the primary keep on burning. And we're rolling, rolling, rolling, yeah. Rolling, rolling on the river. Rolling on the, the river. Cleaned a lot of plates in Memphis. And I popped a lot of tank down, down in New Orleans.